Dik de Hark met het NOS Journaal. Het treinstation in Almelo is ontruimd en alle treinverkeer van en naar Almelo is stilgelegd na de vondst van een verdacht pakketje even na 8 uur vanochtend. Een gebied in een straal van 100 meter rond het station is afgezet en mensen in dat gebied moeten binnenblijven. Medewerkers van de explosieve opruimingsdienst zijn onderweg naar Almelo. Nederlanders zijn vorig jaar meer gaan lenen. Ze sloten voor 9,7 miljard euro aan leningen af, een half miljard meer dan in 2010, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral de creditcard werd vaker gebruikt om te lenen, terwijl de rente voor creditcardleningen gemiddeld 5% hoger is dan voor doorlopende kredieten. Mogelijkheden om krediet op te nemen via de creditcard of om rood te staan zijn de afgelopen jaren ruimer geworden, terwijl de voorwaarden voor doorlopend krediet juist zijn aangescherpt. Ook het roodstaan in Nederland is toegenomen, gemiddeld 3800 euro tegen 2800 euro eind 2006. Vakbond CNV is niet onder de indruk van toezeggingen van Mitsubishi aan minister Verhagen over Netcar. Mitsubishi beloofde samen met het ministerie een overnamepartner te zoeken voor Netcar. De bonden hebben het bedrijf een ultimatum gesteld om uiterlijk donderdag duidelijkheid te geven over een sociaal plan en de voorwaarden voor overnames. Komt die duidelijkheid er niet, dan volgen er mogelijk acties. In de Syrische stad Homs zijn twee westerse journalisten omgekomen. Volgens Syrische mensenrechtenactivisten zijn het een Amerikaanse verslaggever van de Britse krant The Sunday Times en de Franse persfotograaf. Een derde journalist zou gewond zijn geraakt. Homs wordt al weken beschoten door het Syrische leger. Het gebouw waar de journalisten zaten zou zijn getroffen door granaten. Het weer nog bewolking en af en toe wat zon. Het wordt 8 of 9 graden. Vanavond regen en veel wind. Morgen vooral in de ochtend nog wat regen. Het wordt zacht morgen 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, voorknopend Amstel 3 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, na een ongeluk tussen Apkoude en Breukelen 5 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A10 Zuid is het extra druk door bezoekers aan de huishoudbeurs. Richting Den Haag staat tussen Diemen en Draai 4 kilometer en richting Amersfoort 2.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 Ik dan die dik uit de jury was. En bijna nog steeds blij niet mezelf was Dat ik alles was wat jij was En jij was dan en jij dan nog steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds, wij wonen.